De hackersgroep zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite Paypal. Eerst zonnig, later ook stapelwolken en kans op een bui. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen bewolkt, buien en veel wind. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Vooral de trage politieke besluitvorming was aanleiding om de kredietstatus te verlagen. S&P spreekt de kritiek van het Witte Huis tegen dat er een overhaast besluit is genomen op basis van onjuiste cijfers. Standard Poor's verwacht niet dat de politiek in de VS het in de toekomst wel makkelijk eens wordt over de noodzakelijke bezuinigingen. S&P is de enige van de grote drie beoordelaars die Amerika's kredietstatus status heeft verlaagd. VN-chef Ban Ki-moon heeft in een telefoongesprek met de Syrische president Assad zijn bezorgdheid uitgesproken over de situatie in het land. Assad slaat met harde hand iedere vorm van protest tegen zijn regime neer. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn de afgelopen maanden zeker 2000 doden gevallen. Assad weigerde maandenlang met Ban Ki-moon te praten. Het is niet bekend hoe hij op het telefoongesprek heeft gereageerd. In Londen is een protest tegen de politie volledig uit de hand gelopen. Zo'n 300 bewoners van de wijk Tottenham gooiden met benzinebommen en staken twee politieauto's en een dubbeldekkerbus in brand. Ook werden winkels geplunderd. Acht agenten raakten gewond. De bewoners protesteerden tegen de dood van een man van 29 die donderdag bij een schotenwisseling met de Londense politie werd gedood. De hackersgroep Anonymous heeft 70 websites van lokale Amerikaanse politiekorpsen gekraakt. Er zou 10 gigabyte aan vertrouwelijke informatie van de site zijn gehaald, waaronder e-mails, creditcardgegevens en anonieme tips van burgers. De hackers willen zo wraak nemen op de arrestatie van Britse en Amerikaanse sympathisanten. De hackersgroep zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal. Het weer, eerst zonnig, later ook stapelwolken en kans op een bui. Het wordt